Het OM eiste 16 jaar en kreeg 16 jaar. Voor de rechtbank was het bewijs dat Martin in de drugs en de wapens zat, net als 13 anderen. En die kregen straffen tussen de 1 en 10 jaar. Veel leden van de organisatie zijn familie van Martin R., die ook wel de godvader van Os wordt genoemd. Zijn zoon en schoonzoon kregen acht jaar cel. De bende van Martin R. werd opgerold na een grote afluisteractie van de politie. Bij invallen werden veel drugs en wapens gevonden. Vandaag hebben de eerste MH17-nabestaanden hun verhaal verteld in de rechtbank. Ria verloor haar vader en stiefmoeder. Het verhaal wat ik graag wilde vertellen zat al een tijdje in mijn hoofd leg had ik daar allemaal gevoelens bij. En ik ben op een zaterdagochtend gaan zitten. En ik heb het gewoon uitgetypt. En toen dacht ik, nou, dit is het. Het vliegtuig werd zeven jaar geleden uit de lucht geschoten. Komende weken komen in totaal 90 familieleden van slachtoffers aan het woord. Sinds vandaag vaart er een elektrisch binnenvaartschip rond in ons land. Vanochtend ging hij van Alfa aan de Rijn naar Moerdijk met een boord 100 containers bier. Het elektrische schip kan 5 tot 6 uur varen op één accu. En het OMT wil dat de coronaregels voor basisscholen worden versoepeld. Op honderden basisscholen stonden meteen na de vakantie al lokale leeg bij één coronabesmetting. Het advies is om vanaf ongeveer 20 september ergens in die buurt... om vanaf dat moment alleen kinderen met een zeer intensief contact met een besmet kind eh, in quarantaine te plaatsen. Dus niet meer de hele klas, want dat leidt nu tot, eh, ja, tot veel verzuim en heel veel onrust. Deze juf ziet het nog niet helemaal zitten. Het is ook heel lastig om eh, als een leerkracht de halve klas op school heeft en de halve klas thuis. Ja, hoe ga je dan de les verzorgen? Het kabinet heeft er nog geen besluit over genomen. Het weer, het is rustig weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen droog en flink wat zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A2 richting Utrecht voor de Leidse Rijtunnel. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A4 naar Den Haag tussen knopen De Hoek en Roelof aan het Veen. 10 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud.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 Ragweed's rocking on the radio down the road I go. So I keep rolling like an old banjo. Free and easy down the road I go. Got the sun shining on me like a big spotlight. dear Dirks Bentley en Free and Easy Down the Road I Go. Hartelijk welkom, dit is weer de National Radio Show. We hebben deze keer weer een themashow en die heb ik genoemd Trucks and the Open Road. En je hoort allemaal nummers voorbij komen waar het woordje truck of road in voorbij komt. En geloof me, dat zijn er heel veel in allerlei muzieksoorten die in de National Radio Show gedraaid worden. Ik heb een selectie gemaakt, dus ik hoop dat je blij bent met hetgeen wat ik allemaal op de playlist heb gezet. We gaan nu naar muziek van Alison Krauss en Union Station. Allison bracht in 1987 haar eerste soloalbum uit en op 16-jarige leeftijd werd dat gedaan. Ze werd daarna gevraagd door haar platenmaatschappij Rounder Records om ook een album op te nemen met Union Station. En dat album werd Two Highways in 1989. Allison en Union Station waren vanaf dat moment onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels zijn er al heel wat albums uitgebracht en het nummer dat je nu gaat horen komt van het album So Long, So Wrong uit 1997. Dit is The Road is a Lover. de liefde voor een vervoermiddel soms erg ver kan gaan... bewijst Glenn Campbell in het volgende nummer. Dit is I Love My Truck. It'll just get you down You let life get to you Cause everybody said something None of it's true Well, I just don't care when them times get hard. Cause I got everything I need right out in my yard. And I love my truck, but she's right outside. I ain't got much luck, but I sure got a ride. It don't I got my truck right by my side You got Sally and you got Sue I got a Chevrolet She takes me home after work Don't ever miss a day She don't care what I am She don't care what I ain't she ain't no cheap pickup haul. She just needs a couple coats of paint. I love my truck. It's right outside. I ain't got much luck, but I sure got a ride. Don't matter who lived, it don't matter who lied. I've got my truck right by my side. if I don't work a lick She'll start every time If the choke don't stick I know that she will never, never doubt me Cause she never leaves home without me You see, I love my truck It's right outside I ain't got much luck but I sure got a ride. It don't matter who lived, don't matter who lied. I've got my truck right by my side. I got my truck right by my side. Yeah. I've got my truck right by my side. In 2018 bracht Hilde Vos het volgende album uit... waarvan de titelnummer ook gelijk het nummer is wat je nu gaat horen. Dit is The Long Road. Like a tumbleweed I'm floating Down a desert road Nowhere to go to No place to call home Like a tumbleweed I'm floating show ook weer elk uur twee spiegelplaten voor je. En de eerste daarvan ga je nu horen. 1954. Terry Fell was het die het nummer schreef en voor het eerst uitbracht. Wat heel apart is dat in de band van Terry, de Fellers, Buck Owens speelde en op dit nummer meezong. Het zou tien jaar later zijn dat Buck dit nummer zelf ook opnam. En hij was niet de enige die dit nummer zouden opnemen. Zo zijn er bijvoorbeeld versies van Ricky Nelson, Boxcar Willie, Charlie Pride, Willie Nelson, Toby Keith en vele anderen. Eerst dus dus 1954 Terry Fell en daarna tien jaar later 1964 Bug Owens, Truck Driving Man. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Texas. playing a song called The Truck Driving Man. The waitress then brought me some coffee. I thanked her but called her again. I says that old song sure does fit me, cause I'm a truck driving man. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox. man. Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox. de Nashville Spiegelplaat. in Texas. It was a little place called Dam, And I heard that old jukebox playing a song about a truck driving man. Pour me another cup of coffee. me some coffee. I thanked her but called her again. I said that old song should have spit me. Cause I'm a truck driving man. my old semi. And then, like a flash, I was gone. I got them old truck wheels rolling. I'm on my way to San Antonio. 1992 bestond de formatie Dixie Chicks nog uit de zusjes Irwin, Marty en Emily, Laura Lynch en Robin Lynn Macy. Ze namen toen hun tweede album Little Old Cowgirl op. En op dat album staan een aantal covers, waaronder een nummer van Sam Cooke en Ray Charles. En deze versie van een nummer dat door Mary Chapin Carpenter in 1987 op de plaat werd uitgebracht. Dit is A Road is Just a Road. sleepless kan je een man herkennen aan de staat van zijn truck. Want daar zingt J.J. Lawhorn namelijk over. In 2013 bracht hij het volgende nummer uit. You Can Tell a Man By His Truck. mud caked up on the door. 12 gauge buckshot rolling in the floorboard. feather flapping up in the visor. Every Friday night, she's a dirt road rider. You can tell a man by his truck. F-150 paint on the fender. Gun rack rattling in the window. You can tell a man by his truck. He's got scratches and dents, just like him. Come hell or high water, gonna keep on rolling. You can tell a man baby sitting in the front. She likes the way it rumbles and rides a little rough. <laughs> yeah, she does. Uh, tearing up a cornfield, busting through a rut. My baby's screaming faster, she can't get enough.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 Country Superstars Radio, Nashville Radio Show. 2013 deden ze mee aan The Voice USA en eindigden op de derde plaats. De Swan Brothers. Daarna kregen ze al snel voet aan de grond in de country scene en in 2020 brachten zij het album Nashla Home uit. En daarvan hoorde je net Get On Down The Road. En daarvoor Ben Steneker en Ine Dijkstra als het duo The Country Stones met Wrong Road Again. Gaan we nu verder met muziek. Als je onderweg bent en je wilt weten waar je naartoe gaat, is het handig als dit bord er is. Dit is Norrie McCullough en The Road Sign. skyline's goodbye These hills are a lonely place Wishing I could see her face Come over the pillow like a sunrise Be resting up in her eyes And up with the crack of dawn To hear that morning bird song I see her name on every road sign this all-night drive I'm hoping she's safe and warm Holding her tomorrow morning Keeping the white lines on my side Radio on soft and low 200 miles to go I'm rolling, rolling along the road cruise through the day Keeps her mind off that lonesome sky When she's only got the moon for a pal I call her up and tell her I'm her guy And how she's got the prettiest smile Can't get her off my mind See the diamonds all along the road I've just got to let her know I see her name on every road sign along this all-night drive. I'm hoping she's safe and warm. We'll be holding her tomorrow morning, Keeping the white lines on my side. The radio's on soft and low. Thank you. die naar trucks en roads verwijzen, dan mag deze niet ontbreken. In 1978, wilde ik zeggen, 1971 nam John Denver het op en het nummer bleek dusdanig populair dat het in 2014 werd toegevoegd aan de officiële volksliederen van de staat West Virginia. Begin je hem al te voelen? De lijst met namen van artiesten die dit nummer opnamen is behoorlijk lang en op die lijst staat ook deze naam. En dat is Billy Joe Spears. Zij nam het in 1994 op, maar in 1971 natuurlijk natuurlijk eerst John Denver. Dit is Take Me Home Country Roads. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, young home Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than voice in the morning 2019 werden Garth Brooks en zijn vrouw Trisha Yearwood Stern... in hun eigen programma waarin het verhaal van deze twee werd verteld. De show had ook een eigen nummer, wat ook de titel van de show was. Dit is Garth Brooks en het nummer heet The Road I'm On. The humming of this bluebird is something I've been missing. rhythm of the steel to the rocking of the engine. bells are still ringing I can still hear them singing in the neon Yeah, it don't get no better Than this road I'm on That old white line is crooked As we're rolling down this highway The windmills to the cotton fields It's all going my way a new name. Each night is a home game, united by the love for a song. No, it don't get no better than this road I'm on. From the honky tonks to the big stage, I played them the same way, and I'm there. my In 1994 werd het album Sympathico uitgebracht door Susie Bogus en Chet Atkins. En op dat album staat het nummer wat je net hoorde, One More for the Road. Gaan we nu verder met een eh, nummer eh, uit de genre Americana. Ik ben echt helemaal weg van dit nummer. Waarom? Ik weet het niet. Ik vind hem gewoon ontzettend lekker. Dit is Steve Earle en de Copperhead Road. copper line Everybody knew that we made money shine Now the revenue man want a granddaddy bad he left a holler of everything had For my time, but I've been told You never come back from Copperhead Road Nelson's Lodge. Shots of cannon, sheriff painted on the side. Just shot coat of primer, and looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. I still remember that rumbling sound. And then the sheriff came around in the middle of the night.